Eind vorig jaar werd de president tot 20 jaar cel veroordeeld. Bouterse verscheen bij de rechtbank in militair tenue... als opperbevelhebber van de strijdkrachten. Een groep aanhangers van zijn partij NDP was bij hem. Het proces tegen Bouterse loopt al jaren. Het is voor het eerst dat Bouterse ze zelf verschijnt. Op een kerkhof in Maastricht is de politie al uren aan het graven naar Tanja Groen. Die studenten van 18 verdween bijna 26 jaar geleden. Politie en justitie houden er rekening mee dat ze destijds in een graf werd gelegd dat toen net was gedolven. Tientallen organisaties hebben mogelijk een datalek opgelopen... door beveiligingsproblemen met het computersysteem Citrix. 29 organisaties hebben daarover een melding gedaan... bij de autoriteit persoonsgegevens. Of er werkelijk sprake is van datalekken wordt nog onderzocht. Dat hangt van een aantal zaken af, zegt een woordvoerder. Met Citrix kunnen medewerkers thuis op hun werksysteem inloggen. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwde al dat de kans groot is... dat veel instellingen door cybercriminelen zijn aangevallen. Oud-wethouder Gernawi van Den Haag, die wordt verdacht van corruptie... wordt ook verdacht van gesjoemel met subsidie, meldt het AD. Hij zou onterecht duizenden euro's hebben doorgesluist naar een zalencentrum. De krant heeft stukken ingezien van het OM. In oktober deed de Rijksrecherche invallen bij Gernawi... en zijn partijgenoot Richard de Mos. Ajax moet het voorlopig doen zonder Hakim Ziyech. Die heeft een scheurtje in zijn kuitspier en het gaat een paar weken duren voordat dat is genezen. Het lijkt erop dat de wedstrijd van Ajax tegen PSV op 2 februari niet haalbaar is voor Ziyech. Het weer bewolkt en droog, in het noorden mogelijk wat zon...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 I know that there's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, cause you know what it means. me, babe. taken away. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will say you cut in half. Children watching all this. Your body shiny, is diamond, your heart is strong it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. once where you been Kanye's wife, you made a great escape. So now you are safe, cause you never caved you never will. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Life has take us, take our arms and teach us to do right.